can do. Heb je ook zo zin om te zwaaien en te zwieren als je dit nummer zo hoort? Ja, ik wel hoor, eerlijk gezegd. <laughs> Ja. Cliff Richard, All My Love. Goedemorgen, welkom bij eh, de zondagmorgen van GoFam. Ik heb er zin in vandaag. Ja, wordt een mooie dag. Het is nog een beetje aan de frisse kant deze morgen, maar eh, het wordt een stuk beter de rest van de dag. Dus, eh, en ehm, deze zondagmorgen gaan we natuurlijk lekker veel muziek maken en interessante onderwerpen behandelen bij GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek van onder andere The Hollies. Een van hun aller, allermooiste. He Ain't Heavy, He's My Brother. Komt oorspronkelijk van Neil Diamond, maar deze is minstens zo mooi. Goedemorgen. Zo op de zondagmorgen bij Govem, eh, Roxy Music en More Than This. Mm Ja hoor, wij hebben het naar de zin hier en eh, ik hoop jij ook. De koffie is hier eh, lekker en het geurt geweldig hier in de studio. En we zijn weer eens aan de ouderwetse pennywafels. Dat is volgens mij alweer een half jaar geleden dat we daar voor het laatst eh, mee geconfronteerd zijn hier. Deze zijn wel heel speciaal. Meestal is het uh, pennywafel met melkchocolade of een chocoladefantasie. Uh, eh, nepchocola. Maar vandaag zijn ze echt van chocola en ehm, pure chocolade. Dus dat is wel geweldig. oh ja, je hoorde ook nog een hele mooie, dus zoals ik al eerder zei, een mooie van de Hollies hier in de show van eh, lang geleden. He ain't heavy, he's my brother. Straks gaan we het hebben over een podcast. En wat voor podcast, je hoort het zo. Maar eerst dit moois. 分。 troughs I thought I'd drown. And every time I try to climb that wall, mijn lichaam door. Het lijkt me te beklemmen als een net om me heen. De liefde stelt geen vragen, ze zal er altijd zijn. Maar dat onbestemd verlangen staat tussen jou en mij. soms in je slaap. Als ik bij je kom in bed, met mijn handen op je rug. Ik was er weer niet veel, maar ik kon altijd terug. Die grote drang in mij vraagt niet naar wat of hoe jij weet, maar wil niet weten, want de liefde laat het toe. Je ziet, ik leef vanuit een passie en die knoeit soms met de tijd. En dat leven maakt me vrijer, maar voor jou zo'n zware strijd. vind je niet? Hè? Stemmerman, Temmerman, Handen op je rug. En ervoor eh, Roche Voisin met On the Outside. Straks, meldde het er net al, gaan we praten over een podcastserie. En dat gaat dan over de podcast Internetten. <laughs> Ja, er zijn mensen die daar eh, echt mee bezig zijn. En eh, deze mensen zijn druk bezig met onder andere reality check en datevermaak. En een van de mensen van deze podcast is zo meteen de gast bij Herman de Bruin aan de telefoon. Timo Harmelink. Het komt eraan over een minuut of tien. Dus stay tuned. walking and when she passes each one she passes goes ah when she walks she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. Ah. Oh, but he watched her so sad.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 it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like pina coladas and getting caught in the rain and the feel of the ocean. blijft altijd een prachtig verhaal dit, toch? Dit van Rupert Holmes. Escape. Twee lieden die elkaar <laughs> getrouwd zijn en niet eens weten dat ze van dezelfde dingen houden. Nou ja. Tijd voor een goed gesprek zou je dan zeggen. Nou ja, goed, al goed zou je zeggen dit prachtige lied. Je hoorde het hier bij Verder Stan Getz samen met Joa en uh, ja, Gilberto in The Girl from Ipanema. Ook ongelooflijk zwoel zou je kunnen zeggen. Het is tijd voor het eerste onderwerp in de show. We gaan het hebben over internet en podcasts. Er eh, zijn er heel veel tegenwoordig, maar deze is misschien wel interessant. Luister mee naar het gesprek met Herman de Bruin. Dag en Nacht Media lanceert de podcast Internetten. En hoe dat precies in zijn werk gaat en hoe die, die podcast te beluisteren is, dat hoor ik van Timo Hermelink. Hij in de uitzending als podcastmaker, bekend van datevermaak en reality check. Eh, nou, dat heeft met van alles te maken, maar ik ga het gewoon vragen wat hij allemaal doet. Timo, welkom. Dankjewel. Ja, podcast maken, dat is heel in op het moment. Ja, nou ja, een tijdje al natuurlijk. Ja, ja, ja. Eh, het is eh, sinds een paar jaar echt, uh, nou ja, bedenk maar iemand die geen podcast heeft. En <laughs> dat is moeilijk. Ja. heb je idee hoe dat komt, dat dat ineens zo, nou ja, een paar jaar al, zeg je al, zo opkomt? Nou, in Amerika en het Verenigd Koninkrijk was het al best wel tijd, best wel groot. Mhm. ik denk in Nederland is het echt, echt groot geworden tijdens de pandemie. En de podcast internetten, daar gaan we het over hebben. Die heeft met internetten te maken, maar wat willen jullie precies overbrengen als boodschap? Nou, het is eigenlijk gewoon wat wij bespreken. Ik maak hem samen met Samia Hafsawi en Marieke Kuipers. En wij gaan eigenlijk nemen de luisteraar elke week mee wat er die week op het internet gebeurd is. En met het internet bedoelen we eh, Instagram, Twitter, maar ook Reddit en dat soort sociale eh, platforms. En eh, ja, ik vind het altijd best wel gek dat we zijn als mens spenderen we heel veel tijd online. Steeds meer volgens mij. Maar in de echte media heb ik het gevoel dat het daar nog niet heel veel over gaat. Wel, als er iets gebeurt, verschijnt het vaak eerst op TikTok of Twitter of Instagram. Eh, en wij vinden dat het eh, even meer besproken moet worden eh, in de podcast. <clears throat> Wat bespreek je dan precies? Wat wil je de mensen duidelijk maken? Wat is de boodschap? nou, aan de ene kant bespreken we de, leuke dingen van het internet. Dus de grappige memes, hoe het internet daar ook altijd mee aan de haal gaat. Maar aan de andere kant vinden we het ook belangrijk dat wat er op het internet gebeurt, er gebeurt zoveel en je weet niet precies wat nou echt is, wat nep is. Er gaan mhm. complottheorieën rond, fake news, dat soort dingen. Eh, wij filteren dat eigenlijk allemaal voor je uit. We leggen eigenlijk uit van oké, dit is hoe, je hebt dit allemaal online gezien, dit is hoe het verhaal echt zit. Dus dat je een soort van duiding krijgt, een beetje mediawijsheid krijgt bij wat je online allemaal ziet. Je geeft dus eigenlijk ook een waarschuwing van let op. Ja, nee, zeker. Want ik bedoel, er staat zoveel troep online eigenlijk. Ja. <laughs> een beetje... maar kunnen jullie dan de troep van de echtheid onderscheiden? Zeker. Nou ja, eh, als iemand daar goed in is, is het Marieke eh, met die podcast maak. Zij uh, is factchecker. Zij is heel groot geworden toen op TikTok. Met het uh, factchecken van fake news op TikTok. Mhm. Dus zij is daar heel groot in en heel goed in. Dus een deskundige op dat gebied. Ja, zeker. zeker. is gewoon wel belangrijk. Ja. ja. En eh, dat is dan die podcast eh, internetten. Maar ik begrijp ook dat je data, date, vermaak en reality check, dat noemde ik even in het begin. Dat, <laughs> dat is weer een andere tak van sport. Nou, kijk, ik denk dat het allemaal wel met elkaar te maken heeft. Ik ben ooit begonnen als podcastmaker met eh, twee vrienden om vermaak te maken. Dat ging dan over ons dateleven. Mhm. die kon je helemaal volgen. Nou ja, jonge mensen deden tegenwoordig alleen nog maar of veel via online eh, apps. Dus dat op zich heeft ook wel met internet te maken. Eh, en en eh, ik ben nu ook tegelijkertijd nog een podcast over reality tv aan maken, die uh, reality check. En daar bespreken we nou ja, best het slechtste van de reality tv. Ja, ja, precies. En dat zijn allemaal via die podcasts zijn allemaal te beluisteren via de bekende podcastkanaal, om het zo maar te zeggen. Zeker, ja. Spotify, Apple, ja, eh, Podimo, Ja. <laughs> Als mensen dat eh, willen bekijken, hoe kunnen, of beluisteren moet ik zeggen, bekijken kan natuurlijk niet beluisteren. Eh, hoe, hoe kunnen ze daar het makkelijkst bij komen? Gewoon in je favoriete podcast app internetten, intypen en dan, dan verschijnen we wel. Oh, dat is de titel, hè? Ja. En als je die titel even intypt, dan kom je in een heel eind. En alle andere dingen die je doet, is daar ook te vinden of moet je dan op een andere manier weer zoeken? Nee. Nee, gewoon heel makkelijk intypen en je bent er. <laughs> Oké, dan eh, kan iedereen die daar eh, belangstelling voor heeft, daarmee gaan. Misschien voor kinderen wel heel belangrijk, want die zitten vaak op internet en die kunnen nog niet de onderscheid maken vaak. Kinderen, ehm, ja, ik denk misschien vanaf de tieners vanaf een bepaalde, nou ja, laten we zeggen 14, 15 jaar is inderdaad wel eh, interessant om naar te luisteren hoor. En het mhm. is niet alleen maar, alleen maar heel serieus de hele tijd soort van factchecken, maar het is natuurlijk eh, dit weekend was natuurlijk de kroning van de koning eh, in Engeland. En dan bespreken we ook even hoe het internet daar allemaal memes van heeft gemaakt. En zijn jullie dan heel kritisch of valt dat wel mee? Het valt wel mee. Ik denk dat we gewoon aan de ene kant heel positief staan tegenover het internet. Dus het verbindt heel erg. Het, is, het kan heel grappig zijn. Mhm. Eh, het geeft iedereen een soort van manier om zich te uiten. Maar aan de andere kant moet je ook tegelijkertijd huiverig zijn. En gewoon uh, kritisch naar wat je, wat je ziet en wat je, en wat je plaatst. Ja, de verkeerde uitwassen laten jullie ook horen. En daar waarschuw je voor. Of tegen eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, ja. ja heel mooi om dat eh, te doen, want het is heel belangrijk. Want het internet, dat eh, omvat ons allemaal. En al die dingen, die eh, nemen het leven ook voor deel in beslag zelfs. Ik dank je voor het gesprek, Timo Harmelink. De podcast Internetten, daar hadden we het over. En als u die wil volgen, dan kan dat via de normale goede podcastkanalen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. stukjes bij het ontbijt en van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken, ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach Vier maten poef, vier maten blij zijn, vier maten rouw. Dat is mijn liedje voor jou. Mijn liefdesliedje is gemaakt van klei stukje zoen. En van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen. Van bladeren van september en een sterrennacht in mei. En van de appels op de tafel spreid. Geweldig, hè? Ja, zie je jezelf al in een gondola. Ja, even Venetië. En dan dit zingen. <laughs> oh, solo mio. Ach, mijn oma weet het nog wel, zou ik maar zeggen. Robertino. En natuurlijk Oh, solo mio. Ja, kom maar op, Je kunt het, je kunt het. Ja. Nou, dit doe ik dus. S morgens. In stilte onder de douche. Dat begrijp je natuurlijk ook wel, hè? Niet luidruchtig, want dan schrikt de buurt wakker van de valse stemmen. Je hoorde toch maar iets moois uit 1961.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 wel een eh, paar memorabele nummers vandaag in de show op zondagmorgen. Lekker toch? Johnny Guitar Watson. A Real Mother Fire. En ook een legendarische van de Ronstadt. You're No Good. Goh, wat schiet de tijd op. Het loopt al tegen 11 uur. We gaan zo meteen over een eh, minuut of tien aan het tweede uur beginnen. Dan hebben we wat meer uptempo. Maar ook een reportage van Jeroen van Gent, want die is ook weer van de partij. Dus die komt straks ook weer bij wijze van spreken langs met een reportage die hij deze week maakt. Het komt er allemaal aan. Maar nog een paar prachtige nummers. Waaronder deze van Tyrone Wells. You and me on top of the world. Don't think it's ever felt so good, felt so right. you here with me tonight, kicking it on top of the world. And I think that we should stay here. I could pretend that I don't care if you say goodbye. We both know that would be a lie. I think that we should stay here upon the clouds that we created don't have to be so complicated. Cause when you're looking down, all your problems seem so small. When what you need is right beside you. When you're not looking, but it finds you, you realize you're living a good life. You already have it all. Nothing's gonna bring us down, oh no. shore to shore, all the way up to your front door. I've never wanted anyone more. Girl, I need you with me every day, everywhere I go. Sunshine, rain, sleet, or snow, any which way the wind will blow. Girl, I need you with me up on the clouds that we created don't have to be so complicated. Cause when you're looking down, all your problems seem so small. When what you need is right beside you. When you're not looking, but it finds you. You realize you're living a good life. You already have nothing's gonna bring us down, oh no. No one's gonna stop us, here we go. Oh, it feels so natural. Just you and me on top of the world. Doesn't even matter what me on top of the world.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

Mooi of niet? Lekker hè? Zo. Lou Reed. Walk on the Wild Side. Aan het einde van het eerste uur van de show. Mhm. En daarvoor eh, Tyrone Wells en You and Me. On Top of the World. En wij zijn bijna aan het top of the hour, zeggen de Amerikanen wel eens. Hè? Ja, bij een eh, radioprogramma. Nou, ik ben over een paar minuten bij je terug. Gaan we weer lekker plaatjes draaien. En ik heb een eh, reportage van Jeroen begin. Dat vertelde ik je al. Dus wat mij betreft tot over een eh, paar minuten. En tot besluit van dit uur de, eh, ja, een beetje violen zou ik maar zeggen. De Starlight Roof Waltz uit 1948 alweer. En het komt van de eh, George Melanrino Orchestra als ik het goed uitspreek. Komt helemaal goed. Wat mij betreft tot over een paar minuten. Tot zo.